Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Demissionair minister van Financiën gisteravond per brief laten weten, schrijft de Volkskrant. Dijsselbloem legt zijn Kamerlidmaatschap neer op 25 oktober... in de week waarin het aantreden van het nieuwe kabinet wordt verwacht. Zijn vertrek betekent dat hij zijn zetel in de Tweede Kamer voor de PvdA opgeeft... naar eigen zeggen omdat hij de vuurkracht ontbeert... die de negenkoppige fractie in de oppositie hard nodig heeft. Hij maakt wel zijn termijn af als voorzitter van de Eurogroep, die duurt tot januari. In zijn brief staat niet wat zijn verdere toekomstplannen zijn. Dijsselbloem zat sinds 2000 in de Tweede Kamer. Hij werd in 2012 minister van Financiën. Voor de vijfde keer in korte tijd heeft in Epe brand gewoed. Vannacht in een leegstaande woning. Gisternacht brak er brand uit in een carport... waarna het vuur oversloeg op een woonblok. Twee huizen brandden toen uit. Ook zijn afgelopen week enkele schuren afgebrand. De politie in Epe vindt het te vroeg om te zeggen dat er een verband is... maar noemt het wel opvallend. Het aantal doden door de natuurbranden in Californië is opgelopen tot 17. Twee van de doden zijn een man en een vrouw die 75 jaar waren getrouwd. Hij was 100 en zij 98. Sinds zondag is in het noorden van de Amerikaanse staat zo'n 46.000 hectare door brand verwoest. Duizenden mensen zijn in veiligheid gebracht. Argentinië heeft zich alsnog geplaatst voor het WK voetbal. De Argentijnen wonnen vannacht de laatste kwalificatiewedstrijd met 1-3 van Ecuador. Messi was de grote man met drie doelpunten. Er hing veel af van deze wedstrijd. Argentinië dreigde het WK te missen. Het weer bewolkt en wat regen. Overdag kan af en toe de zon doorbreken. Temperatuur ligt rond de 17 graden. Vanaf morgen droger en zonniger. Dit was het NOS Show. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.